8 uur. met het NWS Journaal. De Britten krijgen van de Europese Unie brexit-uitstel tot 22 mei. Maar alleen als het lagerhuis snel instemt met een brexit-deal. Gebeurt dat niet, dan moet het Verenigd Koninkrijk... uiterlijk 12 april met een nieuw plan komen. De Britten kunnen dan eventueel nog meedoen aan de Europese verkiezingen. Premier May zegt dat ze dat laatste niet wil. Ze heeft dan nog liever een no-deal brexit. De meeste werkende mensen zijn tussen 2007 en 2017 nauwelijks meer gaan verdienen, meldt het CBS. Gecorrigeerd voor inflatie steeg het doorsnee jaarinkomen van werknemers in die 10 jaar met ongeveer 1000 euro. En dat van ZZP'ers maar 500 euro. Zelfstandige personeel gingen er zelfs op achteruit, 1500 euro per jaar. De kwaliteit van de rechtspraak in Nederland dreigt in gevaar te komen, zegt een onderzoekscommissie. Er zijn personeelstekorten en de digitalisering loopt achter. Volgens de commissie is het aan de toewijding van rechters en medewerkers te danken... dat de Nederlandse rechtspraak nog altijd een van de beste ter wereld is. Een week na de aanslagen in Christchurch hebben duizenden Nieuw-Zeelanders... het vrijdaggebed bijgewoond bij de Al-Noor-moskee. Vorige week schoot een terrorist daar en bij een andere moskee 50 mensen dood. Vanwege de herdenking was het vrijdaggebed in het park tegenover de moskee. Ook premier Ardern was daarbij. Het Nederlands elftal is overtuigend begonnen aan de kwalificatiereeks voor het EK in 2020. Oranje won in de Kuip met 4-0 van Wit-Rusland. Door twee treffers van de Depay, één van Wijnaldum en één van Van Dijk. Het volgende kwalificatieduel van Oranje is aanstaande zondag, dan tegen Duitsland. Het weer nog, eerst op veel plaatsen nevel of mist. In de loop van de ochtend breekt vanuit het zuiden de zon door. Het wordt vandaag 13 tot 19 graden. Het weekend verloopt minder zacht. Morgen is er veel bewolking bij 10 tot 15 graden. Zondag wat meer zon, maar dan hooguit 12 graden.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 van zijn album Dexter Calling. Het is een album uit 1961. Dexter Gordon is net verhuisd van uh, Californië naar New York City... waar het toen allemaal gebeurde. En hij heeft een, eh, ja, zijn eerste album daar was meteen geweldig... samen met bassist Paul Chambers, pianist Kenny Drew... en op drums Philly Joe Jones hebben ze een eh, heerlijk album eh, neergelegd. Vandaag heb ik een gast, dat is Edward Rauhorst. Edward is een van onze nieuwe collega's en Edward heeft ook wat muziek meegenomen... en gaat dat straks zelf presenteren. Ik ga eerst verder met Steve Davis. Een album uit 2006. Steve Davis is een trombonist... en eh, de meeste jonge trombonisten willen graag een Charlie Parker worden... of een Miles Davis, maar Steve Davis heeft zijn eigen trend neergezet. Hij speelt wel Bob, Postbop, maar eh, het is een geheel eigen stijl. Hij wordt vergezeld op trompet door Roy Hargrove, op piano door Anthony Wonsi, gitaar Peter Bernstein, op drums Joe Farnsworth en op bas Ned Reeves. Het nummer heet De Maze en het komt van het album die Update uit 2006, Steve Davis. En dat was eh, Steve Davis uit 2006. Uh, eh, goedemorgen, mijn naam is eh, Edward de U heeft mij al een paar keer eerder gehoord over de afgelopen weken. En zoals ik toen al heb verteld... kwam ik eigenlijk een beetje vanuit de pop in de, in de jazz terecht. En ik heb vandaag iets meegenomen... dat ook gerelateerd is aan die pop. Een aantal weken geleden is Mark Hollis, de zanger van Talk Talk, overleden... Eh, Talk Talk was ook zo'n band die eh, ja, op het vlak van pop, rock en jazz klassieken opereerde. Vooral in de laatste periode van de band. En ook solo Mark Hollis. En ik heb hier een eh, soort van tribute aan hem of aan de band Talk Talk meegenomen. En dat heet Such a Shame, dat nummer. Dat kent iedereen denk ik wel vanuit de jaren tachtig. En dat ga ik nu draaien. Het wordt gespeeld door het Matthias Vogte trio. Een Duitse trio met de pianist Matthias. gekookt. was natuurlijk Such a Shame, die we allemaal kennen, dat nummer uit de jaren tachtig. Eh, gespeeld door Matthias Vogt, het trio Matthias eh, Vogt is eigenlijk een, eh, iemand die uit de house scene en electronica scene komt. En een DJ en producer, maar ook een jazzgetrainde pianist. Dus je hoorde hem hier op piano. Ja, en het volgende nummer wat, wat klaar staat is van Elkoon en Soet Sims. Beide tenorsaxofonisten hebben 30 jaar eh, samen platen gemaakt. En eh, deze plaat is een, eh, een live opname. Uitgekomen na hun, ehm, na hun overlijden. Het is opgenomen in 1968 door de Left Bank Jazz Society in Baltimore. De plaats heet de Famous Bellroom. En ehm, ze worden daarop vergezeld door David Frischberg op piano... Victor Sproles op bas, Donald McDonalds op drums... Het album heet Easy as Pie, Live at the Left Bank. En het is een medley van These Foolish Things en Willow Sleep For Me. Elkoon Soet Sims. Zoet Sims in een geweldige medley. These Fooling Things en Willow Weep For Me. En als we het dan toch over El Cohn hebben... toevallig heb ik een nummertje bij me eh, waar hij ook op meedoet. Eh, maar dan als begeleider van eh, Earl Coleman. Een zanger die eigenlijk niet zo heel bekend is. Maar actief was in dezelfde periode als een Johnny Hartman... Eh, hij werd eh, vooral eh, beïnvloed door Billy Eckstein. Hij heeft daar ook in het orkest ingespeeld van, van Billy Eckstein. Maar later ook nog opgetreden met Sonny Rollins... en zelfs nog in de jaren 50 met Charlie Parker. Maar dit nummer is uit de jaren 70 toen hij een comeback maakte. en een zeer bekend nummer wat geschreven is door Leon Russell... die misschien bekend is bij iedereen als de man die veel samengewerkt heeft met Joe Cocker. A Song For You. I've been so many places in my life and times. Sung a lot of songs, and I've heard some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing my song for you. I know your image in me is what I hope to be. Girl, I treated you in kind, but mama, can't you see? There's no one more important to me. Baby, can't you see through me? While we're alone, and I'll be singing this song You taught me precious secrets, withholding nothing. You came out in front, and I was hiding. Now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody Cause my love is in there hiding. I love you in a place where there's no space or time. Girl, I love you for my life. Cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. I was singing my song. precious secrets, withholding nothing. You came out in front, and I was hiding. Now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to this melody. Cause my love is in there hiding. I love you in a place where there's no space and time. Girl, I love you for my life. Cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. was singing this song for you. We were alone and I was singing this song. Earl Coleman met de Song for You. Een bekende song, veel gecoverd. Ook vaak te horen op de, The Voice en dat soort eh, programma's. Geschreven nogmaals door Leon Russell. Oké, we gaan verder met Art Pepper. Art Pepper heeft een ehm, geweldige carrière achter de rug. En in het slot van zijn carrière heeft hij een eh, aantal optredens in eh, Japan gedaan. En daar zijn albums van uitgebracht. Hij heeft tussen 1979 en 1982 heeft hij vijf sessies daar ge, eh, gedaan. Onder eh, leiding van uh, Yasuyuki Ishihara. En het idee was om eigenlijk uit de, uit zijn, uit de carrière van Art Pepper... een aantal bands samen te stellen met zijn, zijn oude maten. En um, er waren eigenlijk wel twee problemen bij. Want Art Pepper was nog onder exclusief contract van Galaxy... En eh, kon niet verschijnen als een eh, leider op elk ander platenlabel. En het tweede probleem was eigenlijk Art Pepper zelf. Hij wilde wel wat eh, Ishihara wilde, maar hij wilde eigenlijk niet terug naar de oude vorm met de oude bands. Hij wilde wel zeggen wie er in die band zouden moeten zitten, maar hij wilde zelf niet de leiding nemen. Eigenlijk was de oplossing heel simpel en werd aangedragen door Ishihara en zijn vrouw, zijn manager Lori Pepper. Art Pepper nam gewoon deel als bandlid. En dat was een geweldige keuze, want daardoor voelde Art Pepper zich enorm vrij om te spelen... en kwam hij in de nadagen van zijn carrière tot geweldige muziek. Ik heb een album, ehm, een eh, nummer uitgekozen van de vierde cd van dit eh, album. Dus dit album eh, kent vijf cd's. het album heet The Complete Hollywood All-Star Sessions. En van de vierde cd heb ik uitgekozen de Hollywood Jam Blues... En daarin eh, wordt hij vergezeld door Sonny Stitt en ehm, op, eh, Lou Leffy. En gaat u luisteren naar eh, de Hollywood Jam Blues van Art Pepper. Samen met Sonny Stitt. In 2018 zijn er een paar albums uitgekomen die een verrassing waren. Het was natuurlijk het, eh, het album van John Coltrane. Maar ook Charles Mingus bracht uh, postuum nog een album uit. Ook een live opname. Ik heb er al eerder een nummer van gedraaid. Het album heet Jazz in Detroit. En ik heb er nog een nummer van, uh, van klaar liggen. Ik kan het helaas niet helemaal draaien, want het duurt 14 minuten.